Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Na twee weken is een Tweede Kamerlid alweer opgestapt. Het gaat om Sidney Smeets van D66. Tientallen jonge jongens beschuldigden hem deze week van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook deelden ze screenshots. Het zat D66 totaal niet lekker, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Door alles wat er de afgelopen twee dagen naar buiten is gekomen, vooral via social media... heeft D66 naast het gelasten van een onderzoek toch ook wel aan Kamerlid Smeets laten weten... ja, nog even los van of er echt strafbare dingen zijn gebeurd... al die zaken die nu naar boven komen geven toch een soort beeld... van dit Kamerlid die dingen doet waarvan wij vinden dat dat niet binnen D66 past. Uiteindelijk heeft Smeets dus besloten om op te stappen. Buckingham Palace heeft de gastenlijst voor de begrafenis van prins Philip af. Komende zaterdag wordt de man van Queen Elizabeth in kleine kring begraven. Er mogen 30 mensen bij zijn. De achterkleinkinderen moeten daarom thuis blijven. En de man in Luik in België is een behoorlijke mazzelprik. Hij maakte een wandelingetje over straat toen hij werd aangesproken of hij een coronaprik wilde hebben. De vaccinatiestraat had prikken over en daarom zochten ze in de buurt naar vrijwilligers. Een kwartiertje later was de man ingeënt. En ook morgen moeten alle leerlingen van het Werkman Lyceum in Groningen hun laptop openklappen voor een dagje thuisonderwijs. De school werd vanmiddag ontruimd nadat er een dreiging binnen was gekomen. Deze verslaggever van RTV Noord heeft eens rondgevraagd. De leerlingen die wij hebben gesproken die hadden het over een, een, een foto waarop iemand zou staan met een, met een pistool. Kan daar iets over gezegd worden? Ehm, over de inhoud van deze, eh, van deze dreiging en ook de, de, de, nou, de, de situatie daaromheen, kan ik gewoon geen uitspraken doen in het belang van het onderzoek. Ja, dat zegt de politie. Er is nog niemand opgepakt, dus voor de zekerheid blijft het schoolgebouw ook morgen dicht. En het weer nog, het is vanavond en vannacht droog en opnieuw behoorlijk fris. Op sommige plekken kan het weer een graadje vriezen.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 baby? Does it make you wanna jump, baby? Up into the cab of this truck, baby. We got a full tank of gas, and girl, the way you're shaking that, ooh, honey. You know you really got me wanting something. So crank it up, girl, and keep it bumping. A shimmy and shake, keep them speakers jumping. Boom, boom, higher than. flame. Rock your body to the rhythm of the music now and let the groove just hit you. Come on, girl, you're making my heart race when you put a little boom boom in that bass. Forget about the band playing. No, I ain't even hearing what they're saying. When the music gets your hips a sway. My heart starts a pumping and it makes me wanna show you what these hands are for. Now we don't even need a dance floor. Cause when you're shaking that thing like a tambourine, yeah, you know what I mean. Girl, scream a little bit of boom, boom, higher than a full moon. Hey, hey, hot enough to catch flame. Rock your body to the rhythm of the music now and let the groove just hit you. Dat was Devin Burris. Dit is weer de Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je met a country, a eh, bluegrass, Americana en folkmuziek. Iedereen van harte welkom en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we in de show? We hebben uiteraard het Spotlight album, de Spiegelplaat. Merle Haggard komt natuurlijk weer voorbij, want dat is onze maandartiest in de maand april. En we hebben natuurlijk ook de digitale brievenbus en Bluegrass daar gaan we nu naartoe. Zoals gewoonlijk altijd het tweede nummer in de show. Op 7 mei komt er een nieuw album uit. Dat heet Somewhere Beyond the Blue. Dit is muziek van de Bluegrass Quartet eh, uit Amerika. Joe Mullins en de Radio Ramblers. Dit is Here Jerusalem Calling. Come a little closer, sit a while with me. And I want to tell you about a man from Galilee. Baptized by John the Baptist, born a virgin birth. He was a man that knew no sin while here upon this earth. Near Jerusalem calling, Jesus is his name. The wind is crying holy, trying to explain. Tell me, River of Jordan, did you ever know? sun souls he saved for diamonds, gold, and pearls. Hell could not hold him, he took away the key. He broke the bonds of sin when he died upon the tree. Dear Jerusalem called, Jesus is his name. Son of God was walking on your shores. Brother, will you join me? Sister, will you go? your preparations. You must be born again. That's the way that you can stay free from the world of sin. Hear Jerusalem calling. Jesus is his name. The wind is crying holy, trying to explain. Tell me, River of Jordan, did you ever know? walking on your shores. That Son of God was walking on your shores. That Son of God was walking on your shores. That Son of God was walking on your shores. Dat was Bluegrass Gospel. van het Amerikaanse kwartet Joe Mullins en de Radio Ramblers. Here Jerusalem Calling. Lekkere plaat en op 7 mei komt dus hun album Somewhere Beyond the Blue uit. Ik ben heel benieuwd wat voor nummers daar ook allemaal op gaan staan. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië. We gaan naar Melbourne voor muziek van deze in Amerika geboren zangeres die al een hele tijd in Australië woont. 15 jaar woont ze er al. Nadat een goede bekende overleed, begon Sandy Facey, waar we het over hebben, haar gevoelens op papier te zetten. En sinds die tijd heeft ze al heel wat nummers op papier gezet. Je gaat luisteren naar het titelnummer van haar EP en dat heet Still That Girl. Driving up 115 just north of Cadillac. Scott's country. List the sound of the eagles we were singing along to. Take it easy. cruise on the lazy river, sitting on the deck of the treehouse. Full tank of gas in my little Honda Fit chairs, round a dancing fire, drinking amaretto. Still hear the sounds of the laughter down the Betsy Valley, under a blanket of stars. Mom and Dad bought this place from a hippie van Sandy Facey. De eerste inzending in onze digitale brievenbus. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur dan even een, een, mail met een wafje of een mp3'tje naar info.nashvilleradio.nl Wij gaan er naar luisteren en wie weet hoe je jouw muziek in een volgende show weer terug. We gaan naar 1988. We doen wat country rock. Van een groep die werd opgericht door Chris Hillman, die ook deel uitmaakte van de groep The Birds en de Flying Burrito Boys. In 1985 richtte Chris de Desert Rose Band op, want we hebben het over.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 nummer. Zo vrolijk. Dirks Bentley en Lot of Leaving Left to Do. Nou, we gaan nog lang niet weg, want de show is net pas begonnen. Dus je hebt nog heel wat muziek van ons te goed, zoals de volgende plaat. 1978. Ze was enige tijd geleden ook onze maandartiest Billy Joe Spears. Dit is The Blanket on the Ground. Come and look out the window. That shining Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us? We'd go out of town, and we'd love beneath the moonlight. muziek van onze maandartiest Merle Haggard te gaan draaien. En daarvoor gaan we 54 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1967, toen Merle Haggard zijn vierde studioalbum Branded Man op een album dat geproduceerd wordt door Ken Nelson, een toen al bekende producer. En op het album speelde onder andere een jonge Glenn Campbell gitaar... en hoor je de vrouw van Merle, Bonnie Owens, zoals gebruikelijk de achtergrondzang doen. Het album bevat 12 nummers, waaronder het titelnummer... dat een van de vele hits van Merle zou worden. Dit is Branded Man. Dit is de Nashville Maandartiest. I'd like to hold my head up and be proud. proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. When they let me out of prison, held my head up high Determined I would rise above the shame But no matter where I'm living The black mark follows me I'm branded with a number on my name be proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. If I live to be a hundred, I guess I'll never clear my name. Cause everybody knows I've been in jail. No matter where I'm living, I got to tell them where I've been. Or they'll send me back to prison if I fail. be proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. Now a branded man out in the cold. Dat was Merle Haggard en Branded Man. En verderop in de show je nog veel meer muziek van hem voorbij komen. En dan is het nu wel weer eens tijd voor Americana. Van een zangeres die eh, al regelmatig in de show voorbij komt. En ik vind haar muziek toch zo apart en zo lekker klinken. Carter Sampson, dit is Rattlesnake Kate. I was born where the sugar beets grow. hunters left behind naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. be single van Esther van Kommer. En die heet When the Birds Start to Sing. Ja, daar kan je alleen maar even bij stilstaan. Heel mooi. Ehm, we gaan verder met muziek van Jesse Coulter... die ooit in een ver verleden nog eens getrouwd was met Waylon Jennings. 1975, What Happened to Blue Eyes? What's happened to What's happened to blue? Ik heb werkelijk waar geen idee what happened to Blue Eyes. Maar het blijft een hartstikke mooi nummer. Dat was Jessie Coulter. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar een Duits-Amerikaans project. De Cumberland River Project. Op de nieuwe single van hun hoor je de stem van zangeres Brittany Black. Het liedje is een eerbetoon aan alle jonge vrouwen... die met hun gitaar in Nashville de muziekwereld willen veroveren. Dit is Girl with the Guitar Case. van het Spotlight album. En dat is het album Cold Comfort uit 2020 van Ruthie Collins. Een zangeres die ik vrij recent ontdekt heb. Ze komt uit Verdonia, New York. En haar muziek is een mix van Americana, bluegrass en moderne country. Met idolen als Patty Griffin en Emmylou Harris... kan je al bijna verwachten wat voor muziek Ruthie maakt. Vorig jaar bracht zij het album Cold Comfort uit... dat nu dus ons Spotlight album is. Je gaat eerst luisteren naar Cheater en daarna Wish You Were Here. Dit is het Nashville Spotlight album. Why do I feel like a liar? Why do I feel like my heart is breaking in my chest? How long till I finally feel like it's over? Now looking over my shoulder, wishing all the other boys were you. I shouldn't feel it, but I do. twee nummers van het Spotlight-album Cold Comfort van Ruthie Collins. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album? Mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur dan even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in die e-mail even om welke artiest het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je mag het ook in een voicemail, sms of WhatsApp aan ons laten weten. Doe dat dan op 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 75. Gaat dat allemaal te snel? Het staat ook op de website van Nashville Radio. Gaan we nu naar Canada met muziek van Terry Clark. Dit is Better Things to Do. Don't tell me the reason that you're calling. Terry Clark en Better Things to Do. Je gaat nu zo luisteren naar muziek van Dieter en Erik van der Westen. Twee broers uit Tilburg die al wat jaren bezig zijn in de muziek. Samen hebben ze vrij recent een album opgenomen... waarvan je nu gaat luisteren naar het titelnummer The Sun Will Rise Again. En daarna volk uit, uh, ja, uit de begin jaren 60, 1966. Gordon Lightfoot en Early Morning Rain. How much did it hurt you? How deep is your pain? can not trust the one that should love you. And no one feels the same. When there are no more sources to regain, please remember my name. Cause I'm the sun and I will rise again tomorrow. I'm the sun. sorrow, and I will make all your troubles end. So, did you feel lonely? For how long did you cry? If you can't find a friend to lean on, or no one really tries, if it feels that no one share.